Ik ben nergens zonder jou. dag, wat een licht. en Wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf de de lucht blauw. Ik ben nergens zonder jou. Dit is ZFM. ZFM, You have for takeaway. Yeah, yeah, yeah, just me I did, girl. If you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking.